Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De vraag of Groenland bij Denemarken blijft horen... is niet ter sprake gekomen tijdens het gesprek dat NAVO-chef Rutte in Davos had... met de Amerikaanse president Trump. Dat heeft Rutte gezegd op de Amerikaanse nieuwszender Fox News. Trump liet na het gesprek weten dat hij met de NAVO-chef de basis had gelegd... voor een toekomstig akkoord over Groenland... Volgens Rutte gaat niet alleen Amerika, maar gaan de NAVO-landen gezamenlijk Groenland en het Noordpoolgebied verdedigen. Dat was voor Trump reden, reden om de heffingen die hij NAVO-landen wilde opleggen... voor hun steun aan Groenland te schrappen. Minister Van, van Weel van Buitenlandse Zaken zei in Nieuwsuur dat hij opgelucht is. Volgens hem zat dit in de weg in de transatlantische relatie. In Chili is een man opgepakt die meerdere bosbranden zou hebben aangestoken. Volgens Chileense media woeden er in totaal 35 bosbranden... verspreid over het midden en zuiden van het Zuid-Amerikaanse land... Zo'n 20 mensen zijn omgekomen en 50.000 mensen zijn geëvacueerd. De harde wind en hoge temperaturen hebben het vuur verder aangewakkerd. De man is opgepakt en had lucifers en een jerrycan met brandstof bij zich. Dieven hebben gisternacht het Zilvermuseum in Doesburg leeggeroofd. De twee mannen sloegen de ruiten van alle vitrines in en namen zo'n 300 voorwerpen mee. Volgens het museum hebben de spullen een waarde van tienduizenden euro's. In de Champions League heeft PSV uit bij Newcastle United met 3-0 verloren. En daarmee slinken de kansen op een vervolg in het toernooi. PSV staat op basis van doelsaldo nog net in de top 24... maar het zal volgende week in de laatste speelronde thuis tegen Bayern München lastig worden om dat vast te houden. Alleen de beste 24 ploegen gaan door. Het weer droog met opklaringen, minima vannacht tussen min 3 en plus 3. Overdag droog en flink wat zon, maar in de loop van de dag trekt een gebied met neerslag over... in het noorden in de vorm van ijzel.